Niemand te weten wat ik leg in dit kerken. Niemand te weten wat de celstraf beduidt. Je verlangen naar vrijheid versterken. Sinds de deuren breed de achter je sluit. Je zit uren, minuten te tellen. Niemand weet wat die tralische kwalen, die de mensen verleiden tot weet. Ik vervloek het moment van zwarte, het een noodlot wat mij treffen moet. Dat mijn jeugd en mijn toekomst ook knakte. En mijn leven geluk heeft vervoerd. Ik kan wezenloos hier zitten staren. Zitten martelen bij dagen en bij nachten. Dat gaat jaren op dat jaar na jaar En zijn mensen die mijn lijden verzaten. Heeft geen mens dan met mij mede doden? Zoek vergeefs naar de blik, naar de schijn. Van een de ogen, die voor mij steeds een troost mochten zijn. Nooit een straal van de zon zie het schijnen, de taal is nog killer dan het graf. O, hoe lang moet die aanklacht schrijnen, Ah, die onmenselijke vraag.